4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Bergijk is een Syriër aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme en witwassen. Het is een broer van de man die vorig jaar in het Amsterdamse debatcentrum De Bali werd herkend als mogelijke IS-strijder. Die man is al eerder opgepakt. Tijdens het onderzoek naar hem ontstonden volgens het OM ook verdenkingen tegen zijn broer. Beiden zouden betrokken zijn geweest bij de gewapende strijd in Syrië. Negen bedrijven die meer dan 100 miljoen kubieke meter Gronings gas gebruiken... worden wettelijk verplicht om hier voor oktober 2022 mee te stoppen. Het gaat om onder meer energiecentrales en chemische bedrijven omdat de gaskraan sneller wordt dichtgedraaid... eist minister Wiebes dat de bedrijven gaan werken met hoogcalorisch gas uit het buitenland... of een duurzame andere oplossing. De Centraal-Europese Universiteit van miljardair en filantroop George Soros vertrekt definitief uit Hongarije. Dat land geeft geen toestemming om door te gaan. Daarom verhuist de universiteit, waar leiders worden voorbereid op het bouwen van een open en democratische samenleving, naar Wenen in Oostenrijk. En de videoscheidsrechter wordt toch nog dit seizoen ingezet in de Champions League en de Europa League. Dat gebeurt vanaf de knock-outfase na de winterstop. Eigenlijk wilde de Europese voetbalbond UEFA de VAR pas volgend seizoen volledig inzetten. Maar na kritiek op scheidsrechtersbeslissingen tijdens de groepsfase van de Champions League wordt die beslissing naar voren gehaald. En ook tijdens de finale ronde van de Nations League zal de VAR worden ingezet. Het Nederlands elftal speelt op dat toernooi in Portugal... in de halve finale trouwens tegen Engeland. De andere halve finale gaat tussen Portugal en Zwitserland. Het weer nog zacht met 11 tot 13 graden. Wel waait er een stevige zuidwestenwind en er vallen pittige buien. Morgen is het een stuk rustiger, er valt slechts een enkele bui... en het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De spits is begonnen met een paar files in Noord-Holland. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Oudekerk en de Amstel en Apkoude 5 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Diemen tussen Aalsmeer en Afrit AMC 6 minuten op onthoud.